Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier Israëlische militairen zijn om het leven gekomen bij een droneaanval op een legerbasis in het midden van Israël. Dat meldt een woordvoerder van het leger. Meer dan 50 militairen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat Hezbollah achter de aanval zit. Volgens Israëlische media vuurde Hezbollah twee drones af. Eén drone is door de luchtverdediging neergehaald. De tweede trof de kazerne. VN-vredesmacht Unifil is niet van plan te vertrekken uit het grensgebied van Libanon en Israël. Dat zegt VN-baas Guterres. Hij reageert daarmee op meerdere aanvaringen tussen Israëlische troepen en de blauwhelmen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de vredesmacht vertrekt... zodat het leger vrij spel heeft om Hezbollah te bestrijden. Judith de Kom is overleden. Ze was de dochter van de Surinaamse verzetsheld en schrijver Anton de Kom... en ze had zijn eerherstel tot haar levensopgave gemaakt. Anton de Kom streed tegen kolonialisme en racisme... maar werd in de jaren 30 van de vorige eeuw door de regering bestempeld als staatsgevaarlijk. Mede dankzij het werk van Judith de Kom is er meer aandacht en waardering voor hem gekomen... Vorig jaar maakte het kabinet officieel excuses voor de omgang met haar vader. Judith de Kom was 93 jaar. Op een kermis in de Duitse plaats Leer, over de grens bij Winschoten... zijn elf mensen gewond geraakt bij een brand in een spookhuis. Onder de gewonden zijn vier medewerkers van de attractie. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak smiddags uit. Het was toen druk op de kermis. Het vuur was snel geblust. Het spookhuis stond op de Gallimarkt, een vijfdaags evenement... waar een half miljoen bezoekers werden verwacht, ook uit Nederland. Het weer. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. De dag begint bewolkt en vooral in het zuiden ook met regen. In de loop van de dag klaart het weer op.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 Want ze is geen goed gesprek, waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten de allerlaatste uitweg waar wij al niet meer aan dachten. Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil.